Marjat Krol met het NOS Journaal. leider is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich de komende dag in de gemeenteraad verantwoorden over fraude... rond het voormalige poppodium Waterfront. Maar de wethouder van Leefbaar Rotterdam houdt de eer aan zichzelf. In de affaire is de gemeente voor 8 miljoen euro opgelicht. De huurder van het gebouw en zijn vader dienden hoge rekeningen in... voor verbouwingen die nooit werden uitgevoerd... De zaak heeft al zeker twee Rotterdamse gemeenteambtenaren hun baan gekost. Zij werkte mee aan de fraude. Het Rijk trekt volgend jaar 3,8 miljard euro uit voor de wijkverpleging. Dat is 170 miljoen meer dan dit jaar, zegt staatssecretaris Van Rijn. Hij tekende vandaag een akkoord met de zorgondernemers. Volgens Van Rijn draait het akkoord niet alleen om extra geld... maar krijgen wijkverpleegkundigen ook meer vrijheid om hun vak uit te oefenen. Nederlanders hebben een dubbele houding ten opzichte van discriminatie, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Aan de ene kant wordt discriminatie ervaren als een groot maatschappelijk probleem, maar aan de andere kant worden meldingen van discriminatie niet altijd serieus genomen. Discriminatie speelt relatief vaak in Nederland, zegt het SCP. In Europa geven alleen mensen in Frankrijk, Engeland en Zweden vaker aan dat discriminatie er voorkomt. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat er meer discriminatie is dan 20 jaar geleden. Mogelijk doordat minderheden zichtbaarder zijn, zeggen ze. En Chili staat in de finale van de Confederations Cup. De Chileense voetballers versloegen in de halve finale Portugal. In de wedstrijd bleef het 0-0, maar de Chilenen namen de strafschoppen beter. Zondag is de finale van het hoofdtoernooi, dat in Rusland wordt gehouden.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 Se burlarán de mí, que nadie sepa mí sufrir. de mis amores, que me que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero conseguirás que no te nombre nunca más. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte.